Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Minstens via een internetveiling blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Critici vinden dat de online veiling de al bestaande prijsconcurrentie in de sector verhevigt. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit en van de arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg. Burgers moeten het recht krijgen om kleinschalige zorg zelf op te zetten en gemeenten moeten dat ondersteunen. Dat zegt de PvdA, die in de campagne nog eens wil wijzen op het belang van kleinschalige zorg in wijken. Het CDA reageert sceptisch op het PvdA-plan en noemt het na de enorme bezuinigingen een doekje voor het bloeden. Er is geen bewijs dat de objecten op de gisteren gepubliceerde satellietfoto's iets te maken hebben met het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines. Dat zegt het hoofd van de Chinese burgerluchtvaart. De Chinese overheid publiceerde gisteren drie foto's met grote drijvende objecten in de Zuid-Chinese zee. Vietnamese vliegtuigen en eh, schepen hebben de afgelopen dagen het gebied doorzocht, maar niets gevonden. Mogelijk ronselen politieke partijen ook in Roermond stemmen. Waarnemend burgemeester Kammaert heeft van verschillende kanten gehoord... dat de politieke partijen kiezers vragen om hun stempas als ze niet gaan stemmen. Hij schrijft aan de fractievoorzitters dat hij aangifte doet als hij meer berichten krijgt. Kammaert schrijft niet welke partijen hij verdenkt van de ronselpraktijken. Een zwemleraar van 28 is opgepakt op verdenking van ontucht met drie jongens van 5 en 6 jaar. Volgens de politie heeft hij ze onzedelijk betast tijdens zijn werk als leraar in een zwembad in Velsen-Zuid. Er is van de drie gevallen aangifte gedaan. Hoe omvangrijk de zaak is, kan de politie nog niet zeggen. Het wordt moeilijker voor de NSA en andere geheime diensten om zoektermen te achterhalen die mensen in Google invoeren. Sinds kort worden die namelijk automatisch door Google versleuteld, schrijft de Washington Post. De Amerikaanse geheime dienst kreeg via Google en andere zoekmachines toegang tot gegevens van gebruikers. Het weer, opnieuw veel zon, het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf vrijdag komt er meer bewolking, gaat de temperatuur omlaag... en vooral zaterdag valt er wat regen, dan wordt het 10 graden. Dit was het NO. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file bij knooppunt Zaandam 2 kilometer. Verderop op de A8 naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4 kilometer.